Die is al 20 jaar aan de macht en kan nu nog vijf jaar door als president. Kılıçdaroğlu noemde de verkiezingen de oneerlijkste in jaren. en riep zijn aanhangers op om te blijven strijden voor democratie. In het noordoosten van India zijn door het leger tientallen militanten gedood... zegt de leider van de deelstaat Manipur. Hij zijn niet zoveel slachtoffers aan de kant van het leger. De Indiaanse regering heeft duizenden militairen en helikopters ingezet... om de orde te herstellen nadat etnisch geweld in de regio begin deze maand was opgeleid. Aanleiding voor de rellen is een conflict over de macht van de etnische meerderheid in de Indiaanse regio. Door het geweld zijn zeker 60 doden gevallen. Ajax-speler Steven Berghuis heeft een boete gekregen van de clubleiding... omdat hij vanmiddag een klap gaf aan een omstander. Het incident gebeurde na de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. Op een filmpje is te zien dat Berghuis buiten het stadion een slaande beweging maakt. De Ajax-speler zegt in een verklaring dat hij spijt heeft... en ook dat er vaak verwensingen klinken bij uitwedstrijden. Volgens de krant Tubantia reageerde Berghuis op iemand die iets racistisch zei tegen zijn teamgenoot Brobby. Ajax verloor met 3-1 van FC Twente en is als derde geëindigd in de competitie. Op een strand in de gemeente Westland in Zuid-Holland is een volle urn achtergelaten, meldt de politie. Waar precies is niet bekend en ook is onduidelijk van wie de stoffelijke resten zijn. De politie is op zoek naar de nabestaanden. Het weer, het koelt vannacht af naar 5 tot 10 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wel bewolking.